Volgens het OM hebben ze schoten gelost, maar is nog onduidelijk wat hun rol precies was. Justitie wil niet zeggen of de politie mensen schuld wordt verweten in verband met de dood van Robbie van der Leden. Die kwam vorige maand bij de rellen om het leven door een politiekogel. Justitie zegt dat de vijf agenten de status van verdachte hebben gekregen om hun eigen rechten veilig te stellen. Maar de politiebonden zijn kwaad. De grootste politiebond, de NPB, erkent dat agenten verantwoording moeten afleggen, maar noemt het wrang dat hooligans die zich als beesten hebben misdragen nog vrij rondlopen, terwijl agenten als verdachten worden aangemerkt. Behalve de vijf agenten worden er in de zaak ook zes festivalbezoekers verdacht. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de redden. DSB-bank probeert klanten zoveel mogelijk overbodige en te dure koopsompolissen te verkopen. Dat zeggen drie ex-werknemers die in Nova anoniem hun verhaal vertelden. Volgens hen verdient DSB praktisch al zijn geld met het verkopen van koopsompolissen die zijn gekoppeld aan leningen. De polissen zijn een verzekering tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Maar veel mensen zijn al verzekerd of kunnen elders goedkoper terecht. Volgens de ex-werknemers is 80% van de polissom winst voor DSB. Werknemers die in gewetensnood kwamen kregen te horen voor jou tien anderen. DSB wil niet op de beschuldigingen reageren. Opnieuw heeft een medewerker van Frans Telecom zelfmoord gepleegd. Een man van 51 is in de plaats Annecy van een brug gesprongen. In een afscheidsbrief schrijft hij dat de sfeer in het bedrijf hem tot zijn daad heeft gebracht. Bij Frans Telecom hebben de afgelopen anderhalf jaar 24 mensen zich van het leven beroofd. Vakbonden wijten de zelfmoorden aan de vele reorganisaties bij het bedrijf.